Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse regering wil het leger inschakelen om een einde te kunnen maken aan het bendegeweld in het land. In een tv-toespraak zei premier Christensen dat baanbrekende maatregelen nodig zijn om de bendes op te sporen en te verslaan. Deze maand zijn in Zweden al elf mensen omgekomen bij bende geweld, onder wie vier onschuldige slachtoffers. Op welke manier het Zweedse leger wordt ingezet is nog onduidelijk. Mogelijk neemt het leger een aantal politietaken over, zodat de politie zich meer op de bendes kan richten. Het Openbaar Ministerie heeft het Erasmus MC in een e-mail gewaarschuwd voor student Fouad L. Die de afgelopen dag in Rotterdam drie mensen doodschoot. Het OM wees erop dat L is veroordeeld voor dierenmishandeling. Dat hij zou lijden aan alcoholverslaving en depressies. En dat hij psychotisch gedrag zou vertonen. Het OM werpt de vraag op of L wel geschikt is om arts te worden. De mail is door El zelf gepost in een webforum. Hij klaagde daarbij dat hij door zijn opleiding werd gesaboteerd. Ook hekelde hij zijn buurvrouw, die filmde hoe hij een konijn mishandelde. Mogelijk is zij de vrouw die door L werd doodgeschoten. De politie onderzoekt of L bij de schietpartijen heeft gehandeld uit boosheid. In de VS zijn twee oprichters van een kliniek veroordeeld omdat ze valse diagnoses hebben gesteld. Patiënten kregen ten onrechte te horen dat ze leden aan dementie of een andere aandoening. Soms ondergingen ze maandenlange behandelingen. De voormalige directeur van de kliniek in Ohio kreeg zes jaar cel. Ze deed zich voor als arts, terwijl ze dat niet was... en ook geen vergunning had om zorg te verlenen. Haar man is KNO-arts, maar is ook niet bevoegd om diagnoses als dementie te stellen. Hij kreeg ruim drie jaar cel. Het weer. Vannacht vooral in het noorden en westen van het land wat regen.